Jij bent voor mij mijn leven. Ja, jij bent mijn bestaan. Jij hebt zoveel gegeven. Jij staat bij mij vooraan. Een vrouw van duizend woorden. Jij waar ik zoveel van hou. Met mooie Ik zie het met eigen ogen. Voor het slapen